7 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. Tegen twee Syriëgangers zijn stelstraffen geëist vanwege deelname aan IS... het voorbereiden van aanslagen en het ronselen van nieuwe IS-leden. De twee hoorden strafeisen van zeven jaar en acht maanden en zeven jaar. Ze spreken de beschuldigingen tegen. De hoogste eis is tegen de verdachte die lachend op een foto stond... bij iemand die was gekruisigd. Volgens de aanklagers is dat een oorlogsmisdaad. Het duo is in 2016 naar Turkije gevlucht. Daar werden ze veroordeeld tot ruim zes jaar cel... Hangende het hoge beroep gingen ze naar Nederland waar ze zijn opgepakt. De rechter moet nu bepalen of ze nogmaals veroordeeld kunnen worden. De politie heeft 14 mannen aangehouden na de vondst van een dode man in een woning in Berkel en Roderijs. Ze waren allemaal binnen op het moment van de vondst. De politie vermoedt dat de man om het leven is gekomen door een misdrijf en heeft uit voorzorg alle aanwezige mannen aangehouden. Het verhoren van de arrestanten verloopt volgens de woordvoerder moeizaam... omdat niet iedereen vloeiend Nederlands spreekt. Volgens omwonenden was het huis verhuurd aan Oost-Europese migranten. Winkeliers willen meer toezicht op webwinkels van buiten de EU, zoals AliExpress. Die bieden allerlei producten aan tegen lage prijzen. Maar volgens de winkeliers deugt de kwaliteit en de veiligheid vaak niet. Ze verwijzen naar een Deens onderzoek waaruit blijkt dat veel kinderspeelgoed uit buitenlandse webwinkels illegale chemicaliën bevat. In Puerto Rico is een eenjarig meisje om het leven gekomen toen ze van een cruiseschip viel. Haar opa liet het meisje bungelen uit een raam op het elfde dek van het schip. Het kind glepte uit zijn handen en viel op de kade. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar was niet meer te redden. De autoriteiten gaan uit van een tragisch ongeval. Het weer vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen is het wisselend bewolkt met soms zon. In het noordoosten is nog kans op wat buien. Het wordt opnieuw 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging nog op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch.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 zusjes Catherine en Lizzie, oftewel Ward Thomas en I Believe in You. Je hebt nog dik een uur te gaan van Nashville Country Radio en dat uur dat zit nog stampend vol met lekkere country muziek. We hebben zo nog bluegrass, we hebben Amerikanen, we hebben nog twee nummers van het Spotlight album en uiteraard de Nashville Spiegelplaat. Dus gaan we snel verder. Ik zei het net al, bluegrass uit Flint, Michigan, de viermansformatie New Country Grass en Money Can't Buy Love in the City. honey. She's the sweetest thing that's ever in this world. When I left her there alone and broken hearted, she begged me not to go and live with her. But I strayed away and chased my urge to ramble. Now my thoughts are wandering to could be true. I found money just came by love in the city. so broad and lovely. There's no city girl that ever could compare. Why did I leave her standing in the doorway? She was the kind that always could be true. I found money just can't buy love in the city. And without her, I forever the city. And without her, I forever will be blue. Informatie, verzoekjes of reacties. Info at nashvilleradio.nl zeker. Dit gaat weer een hele dikke hit voor ze worden. Lady Antebellum en What If I Never Get Over You. We gaan verder met de spiegelplaat. In 1984 zetten vader Royce en dochter Jeannie, oftewel The Kendalls, dit nummer op de plaat. En in 1994, dus tien jaar later, maakte Alan Jackson zijn versie ervan. Je gaat twee keer luisteren naar een titel waar ik echt helemaal achter kan staan. Thank God for the radio. Dit is de Nashville Spiegelplaat. At the wrong end of the high There's no end.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 de nieuwe single van Ilse de Lange, Half the Time. Billy Gibbons van CC Top en Tim Montana hebben de handen, oftewel de baarden, in elkaar geslagen. En hebben ehm, een band opgericht wat de naam draagt Whisker Brothers. Het is een band met bluesrock, baarden en barbecue, zoals ze het zelf zeggen. Ze hebben een album uitgebracht, Good Old Barbecue, met allemaal nummers eh, die daarop staan die gerelateerd zijn aan het onderwerp barbecue. En zoals ook deze, Guacamole. life. South of the border, man, sure is nice. Grab a senorita, better do that twice. Hell, I knew a fella done did it thrice. Rock a done knock me down. think that you're a real live wire, but you ain't lived till you felt the fire. Pick your poison, red or green. That rockamole's your gasoline. Rockamole done knock me down, roll me. Rockamole, rockamole, rockamole, rockamole. af en er wel wat CC topklanken hierin voorbij komen. De Whisker Brothers waren dat en Rockamole. Hey Astrid, je hebt een uh... e-mail. Via info.nashvilleradio.nl kregen we van de week een e-mail van de formatie Royal South. Deze formatie komt uit Engeland en bestaat uit Sarah Beth, Clem Mitchell en Vicky Van. Ze hebben de producer Paul Worley in de arm genomen en dit is een hele bekende meneer in Amerika, want hij is onder andere de ontdekker van de Dixie Chicks en heeft ook geproduceerd voor Lady Antebellum en bijvoorbeeld de band Perry. Dit is dus de single van Royal South en die heet Shh, Don't Say a Thing. a double take A hot blonde in boots But I can see her roots I guess he likes them big and fake Don't say a thing Keep it all in bay Don't say a thing a thing. but you'd soon be coming home. I knew that you'd been cheating, cause you'd stayed away so long. And I heard the jukebox playing when you called me on the phone. days. I won't wear my feelings on my sleeve or be fooled by anyone's selfish needs. Maybe what I see will be exactly as it seems one of these days. I'll learn to read between the lines Friends. Dat was One of the Days. En zijn debuutalbum is geproduceerd door David Kershenbaum. En dat is een van de grotere producers in Amerika... die voor heel veel verschillende grote namen ook geproduceerd heeft. Dus uh, topalbum Cardo and Friends. Ga er zeker naar luisteren, want zo heet zijn debuutalbum We hebben in Nederland hebben er een Southern Rock Band bij. Jawel, ze zijn met z'n vijfjes. Van hun debuutalbum Enjoy the Ride is dit Copperhead County en The White Plains. rain Country Radio, your weekly dose of country. Jimmy Rogers, Patsy Cline, we lost Hank at 29. Roy Acuff, Johnny Horton, dancing Bill Monroe. Woody Guthrie, Bob Wills, Spade Cooley, Kitty Wells, Jimmy Dean, and Big John country road. Yeah, that's country bro. Dolly Parton, Johnny Cash, Porter Wagner, and the Hack. Farron Lefty, Roger Miller, King of the Road. Loretta and Tammy White, Buck and Don and Charlie Pride. Marty Robbins and the Possum. Oh, Ruby Keith That's Country Bro. Een nummer waarin heel veel namen van country artiesten voorbij komen. Dus als je nog niet zo op de hoogte bent van alle country artiesten... ga zeker naar dit nummer luisteren, want dan, eh, ben je in één keer helemaal bijgeschoold. We gaan verder met Spotlight Album. Het album Blue Roses van Runaway June. Daar ga je zo nog twee nummers van horen. Ik had, van de week had ik op social media had ik een berichtje gezet met de vraag van... joh, als ik Runaway June met Blue Roses nou Spotlight Album van de week zou gaan maken... wat voor nummers zou ik daar dan van moeten draaien. Nou, Louise uit Engeland heeft erop gereageerd. En die had dus ook inderdaad de top 4 samengesteld. In het eerste uur hoorde je er al twee van. En dit zijn de laatste twee. Head Over Heels en I Know The Way. Dit is het Nashville Spotlight Album. got good at the drunk dial game. Let it go a little longer than you should. You call me up, say head to Nashville Country Radio, your weekly dose of country around the world. My baby, she's Alabama, a Dixieland delight. Kissing me like molasses, slow and sweet, mm -hmm, just right. She's an endless all your summer, Sunshine 365. When she forgets the punchline, it still gets me every time. Cause I love een lekker vrolijk nummer. Russell Dickerson en Every Little Thing. We kregen van de week op info.nashvilleradio.nl ook nog een e-mail uit Noord-Ierland van Carrie Fearon. Zij vroeg of wij aandacht wilden besteden aan haar laatste single. En dat is een origineel uit 1964 van Bob Dylan. En die heeft het toen geschreven en omschreven als een folkwals. Dus je mag zo nog even lekker gaan dansen op ons laatste nummer. Want jawel, Nashville is er alweer klaar mee. Twee uur lang heb je kunnen luisteren luisteren, maar niet getreurd. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je terug. En wil je weten waar we uitgezonden worden of waar dan ook, www.nashforradio.nl.